is Maud met het NOS Journaal. De piloten van het neergestorte vliegtuig van Egypt Air... hebben kort voor de crash gezegd dat er brand was aan boord. Dat is te horen op de voice recorder van het toestel. De gegevens lekten begin deze maand al uit... maar ze zijn nu officieel bekendgemaakt. Eerder was al bekend dat er een rookmelding was geweest... in een van de wc's aan boord. Ook werden op brokstukken rook- en hittesporen gevonden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend... Het vliegtuig stortte op 19 mei in de Middellandse Zee tijdens een vlucht van Parijs naar Cairo. Alle 66 inzittenden kwamen om het leven. Het Nederlandse bedrijf SBM Offshore heeft een schikking bereikt in een langslepende corruptiezaak in Brazilië. De Schiedamse dienstverlener voor de olieindustrie betaalt Brazilië bijna 163 miljoen dollar vanwege de smeergeldaffaire. Daarbij werden ambtenaren betaald in ruil voor opdrachten. Met de deal ontkomt SBM Offshore aan juridische procedures in Brazilië vanwege corruptie tussen 1996 en 2012. In Turkije zijn twee generaals opgepakt voor betrokkenheid bij de mislukte koep van afgelopen nacht. Een van hen is de bevelhebber van het zogeheten Tweede Leger. Dat is gestationeerd in het oosten van Turkije en is verantwoordelijk voor de bescherming van de landgrenzen met Syrië, Irak en Iran. In verband met de koep zijn inmiddels een kleine 3000 militairen opgepakt. De generaals zijn de hoogste bevelhebbers die tot nu toe zijn gearresteerd. In Italië zijn de slachtoffers begraven van de treinramp van afgelopen dinsdag. Daarbij kwamen 23 mensen om het leven, onder wie twee machinisten. In een sporthal in de plaats Andria was een openbare mis. En daarbij waren onder andere de president van Italië en de minister van Verkeer. Tijdens de mis was de bisschop kritisch over de slechte staat van het spoor in het zuiden van Italië. Er is weinig onderhoud. Dat zou komen doordat Zuid-Italië door beleidsmakers wordt genegeerd. Het weer, vannacht kans op het regen. Het wordt niet kouder dan 17 graden. Ook morgen veel bewolking en kans op een bui. Dan ongeveer 23 graden. Volgende week steeds warmer, met op woensdag tropische temperaturen. En dit was het.